Meijer met het NOS-journaal. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid... heeft aan PVV-leider Wilders bevestigd dat hij op de lijst stond... van de verdachten van de vereidelde aanslag op de Belgische premier. Dat schrijft Wilders op X. Wilders schort daarom al zijn campagneactiviteiten... voor de Tweede Kamerverkiezingen voorlopig op. Eerder vandaag was Wilders vanwege de dreiging ook al afwezig... bij het lijsttrekkersdebat op NPO Radio 1. Israëlische kolonisten hebben op plekken op de westelijke Jordaan-oever Palestijnen aangevallen, meldt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. De Palestijnen waren bezig met het oogsten van olijven. Bij de aanvallen zouden zeker 36 gewonden zijn gevallen, onder wie twee journalisten die verslag deden van de incidenten. Ook zouden Israëlische kolonisten op de Westoever auto's in brand hebben gestoken. Hulporganisaties willen zo snel mogelijk Gaza in... nu het staakt het vuren daar is ingegaan. Ze staan klaar voor een grote hulpoperatie zodra Israël dat toelaat. Een van de afspraken in het akkoord is dat Israëlische troepen zich terugtrekken achter de zogenoemde gele lijn... en dat humanitaire hulp onbelemmerd het gebied in kan. Na een juridische strijd van bijna zes jaar tussen het tv-programma Zembla en een granulietproducent... heeft ook de hoogste rechter Zembla gelijk gegeven. In 2020 waren er uitzendingen over het storten van granuliet in natuurplassen... Daarin zeiden deskundigen dat dit schadelijk is voor mens en milieu. En er werd ook gezegd dat het bedrijf Graniet Import Benelux strafbare feiten had gepleegd. Het bedrijf stapte daarna naar de rechter. De zaak werd in hoger beroep gewonnen door Zembla. En de journalisten zijn nu ook door de Hoge Raad in het gelijk gesteld. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het rustig met kans op motregen. Minima rond de 11 graden vannacht. Morgen opnieuw veel bewolking, ook af en toe wat lichte regen en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Dus gedaan met de files in onze regio, maar de N244, de weg Alkmaar-Edam... is altijd nog in beide richtingen dicht bij de aansluiting met de N247.